7 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In het centrum van Rotterdam is een agent gewond geraakt... toen hij een klap kreeg van iemand uit een trouwstoet. De politie kwam vanmiddag in actie omdat de stoet in het centrum van Rotterdam overlast veroorzaakte. Agenten wilden enkele auto's controleren en daarbij gedroeg een van de gasten zich agressief. Toen die werd gearresteerd sloeg een andere bruiloftsgast een agent neer. De twee agressieve mannen namen de benen. Een van hen werd later weer aangehouden. De man die de klap uitdeelde is nog voortvluchtig. De Rotterdamse agent is niet ernstig gewond. Eerste Kamerlid Henk Otte heeft aangifte gedaan van smaad en laster... tegen de partijtop van Forum voor Democratie. Hij werd uit de partij gezet omdat hij fraude zou hebben gepleegd... en wil nu dat zijn naam wordt gezuiverd. Burgemeester Abu Talib is verheugd over de komst van het Songfestival naar Rotterdam. Hij spreekt van geweldig nieuws. De burgemeester van Maastricht heeft Abu Talib gefeliciteerd... en hoopt dat Rotterdam er een festival van maakt... waar heel Nederland trots op kan zijn. De Britse regering is drie keer aangeklaagd voor het langer schorsen van het lagerhuis. Er worden procedures voorbereid in Noord-Ierland, Schotland en Engeland. Premier Johnson heeft ervoor gezorgd dat het lagerhuis pas weer gaat vergaderen op 14 oktober... twee weken voor de brexit-datum. De Nederlandse ziekenhuizen willen dat het kabinet meebetaalt aan de loonsverhoging voor verpleegkundigen. Ze zeggen dat ze de kosten niet alleen kunnen dragen. De onderhandelingen met de bonden over een nieuwe CAO zitten al maanden vast. Het weer. Het is vrij zonnig en het blijft vanavond droog.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 Day, day, day, day, day, day, day, day, day, day. day. day, day. for happy headline news from HDVI. A new energy source has been engineered by Swedish Industrial. According to European authorities, this new energy source will not pollute the air or the water and will replace oil and nuclear power within one year. We celebrate today 15 years of worldwide peace. Therefore, the Nobel Prize for Peace will no longer be given final results for the American president election, African American Senator Julia Crown is elected with a vast majority of 98%. A lucky UCLA student has discovered a cure for both AIDS and cancer today. FDA and lab industries announced that the cure would be available worldwide as soon as next week and for free. No murder or sexual abuse reported today, no fatal car crash, and no airplane attack. One last look at the weather forecast and temperature from around the world. The sun is shining everywhere and temperature are just right for everyone. Log on to our website at www.htvi.com for more happy news. Thank you for joining us. It was John Glad for HTVI. a day. op internet. www.zfmzandvoort.nl I'll be watching you.